Gert met het NOS-journaal. De onderhandelaars van VVD zitten sinds 10 uur weer bij elkaar in het katshuis. PVV-leider Wilders wilde eerder deze week stoppen met de onderhandelingen over bezuinigingen en hervormingen, maar werd door VVD en CDA overgehaald om er nog een nachtje over te slapen. Het is nog niet duidelijk of de onderhandelingen worden hervat. Wat er gebeurt als de drie partijen er niet uitkomen is onduidelijk. Dat er dan nieuwe verkiezingen komen lijkt waarschijnlijk is zojuist bekend geworden dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV de onderhandelingen voortzetten. Dus de partijen praten verder over hervormingen en bezuinigingen. De nieuwe bestuursvoorzitter van het ziekenhuis heeft nogmaals excuses aangeboden voor de manier waarop met de Klebsiella-uitbraak is omgegaan. De commissie Lemstra, die de uitbraak onderzocht, concludeert dat het Maastad collectief heeft gefaald. Van metafaan is op cruciale momenten verzuimd de juiste acties te ondernemen, zegt de commissie. Volgens bestuursvoorzitter Westerlaken van het ziekenhuis zijn alle aanbevelingen van de commissie Lemstra al in uitvoering. Bij een algemene staking in Spanje heeft de politie bij opstootjes 60 betogers opgepakt. Zeker 9 mensen raakten gewond, onder wie 6 agenten. In Barcelona werden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. In Madrid werden vuilnisbakken op straat gegooid. De Spanjaarden staken vandaag tegen de bezuinigingen en de hervormingen op de arbeidsmarkt. Het land moet de komende jaren tientallen miljarden euro's bezuinigen... om te kunnen voldoen aan de Europese norm van een begrotingstekort van 3 bij het invullen van de belastingaangifte vergeten veel mensen zorgtoeslag aan te vragen. Dat constateert FNV Belastingservice die 300.000 mensen geholpen heeft met het invullen van de belastingpapieren. Bijna de helft van de mensen die recht hebben op zorgtoeslag had hem niet aangevraagd of kreeg te weinig toeslag. Volgens FNV Belastingservice denken veel mensen ten onrechte dat ze met hun inkomen niet in aanmerking komen voor de vergoeding.